Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De in Libië hebben kolonel Gaddafi opnieuw voorgesteld om af te treden om verder bloedvergieten te voorkomen. Daarna is de keuze aan hem of hij in Libië blijft of naar het buitenland gaat. Als hij ervoor kiest om in Libië met pensioen te gaan, komt hij wel onder internationaal toezicht te staan. Het voorstel is via de VN aan Gaddafi gedaan, maar die heeft er nog niet op gereageerd. In toespraken heeft hij tot nu toe gezegd dat hij nooit voor protesten zal zwichten en dat hij aan de macht zal blijven. Op het rockfestival Roskilde in Denemarken is een dode gevallen. Het is een Duitse vrouw van ongeveer 35 jaar. Ze viel van zo'n 30 meter hoogte van de toren van een kabelbaan op het festivalterrein. De politie gaat uit van een ongeluk. Het gebeurde op de vierde en laatste dag van Roskilde, een van de grootste openluchtmuziekfestivals in Europa. Het trekt elk jaar zo'n 75.000 bezoekers. Roskilde staat bekend als een gezellig en gemoedelijk festival. Toch waren er eerder problemen in het jaar 2000. Toen werden in de drukte bij een optreden van Pearl Jam negen mensen doodgedrukt tegen de dranghekken. De advocaat van de directeur van Chemiepak noemt het intimiderend dat zijn cliënt opnieuw is aangehouden. Het OM verdenkt hem van brandstichting. De topman van het bedrijf uit Moerdijk zou vandaag vrijkomen na de eerdere arrestatie op verdenking van het overtreden van milieuregels. Ook twee van zijn medewerkers blijven voorlopig vastzitten. Bij Chemiepak woedde begin dit jaar een grote brand. In Wit-Rusland zijn zeker 100 mensen opgepakt die demonstreerden tegen president Lukashenko. Veel demonstranten applaudisseerden demonstratief om hun afkeer van de president te tonen. De protesten waren in de hoofdstad Minsk en in zeker zes andere steden. Op sommige plaatsen gebruikte de politie traangas. Het weer, vannacht is het 9 tot 12 graden. Overdag in het noordoosten veel bewolking. In de rest van het land zonnig.